10 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Consumentenbond waarschuwt voor nep-webshops in de periode van de feestdagen. Oplichters springen handig in op de koopjesjacht van consumenten in de decembermaand. Vooral websites met aanbiedingen voor tv's, elektronica en speelgoed duiken deze dagen op. De december-nepshops zijn veel moeilijker te herkennen dan de gewone nepshops... Ze zien er professioneel uit en zijn opgetuigd met een webwinkelkeurmerk en een ideal betaalmogelijkheid. De Consumentenbond geeft als tip te checken op gebruikerservaringen. Winkels met weinig of geen reviews zijn verdacht. Bij een brand in een appartementencomplex in Zwitserland zijn zes doden gevallen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen, meldt de Zwitserse politie. De brand in een plaats in het noordwesten van Zwitserland ontstond vannacht op een van de lagere verdiepingen van het gebouw. Een aantal bewoners is gewond naar het ziekenhuis gebracht. ProRail wil in de toekomst meer treinen laten rijden om de groei van het aantal passagiers op te vangen. Volgens berekeningen van de spoorbeheerder groeit het aantal passagiers de komende 10 jaar met 40 procent. De verwachting is dat het vooral drukker wordt op de trajecten waar het nu ook al druk is. In de toekomst moeten er bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Eindhoven in de spits acht keer per uur intercities rijden. Nu is dat nog zes keer per uur. Na Amsterdam geven ook Rotterdam en Utrecht geen prioriteit aan de handhaving van het boerkaverbod. Dat zeggen woordvoerders van die steden in de Volkskrant. Burgemeester Halsma van Amsterdam zei vorige week dat het verbod niet gehandhaafd zal worden. Omdat het niet bij de stad past en omdat de politie wel wat anders te doen heeft. Ook in Rotterdam zullen agenten er niet speciaal voor de straat op gaan, zei de woordvoerder. In Utrecht zeggen ze het per geval te bekijken, maar heeft de handhaving van het verbod ook geen hoogste prioriteit. Het weer dan bewolkt met kans op wat motregen in het zuiden.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 Inderdaad, 7 minuten over 4 uur Zandvoort, goedemiddag. Inderdaad eh, begint het ook al een klein beetje donker te worden. Maar wij zijn er nog 1 eh, uur lang. En dan Entertainment for You, ditmaal nog non-stop. En dan vanaf volgende week is hij er weer, Albert-Jan. Ja, hij is er Hij weer. is weer, Hij is hij. Vanaf 1 december is hij weer eh, te horen. Op de zaterdagmiddag tussen 5 en 7 uur met Live Entertainment for You. En vandaag dus eh, twee uur lang eh, non-stop na dit programma Zandvoort op zaterdag. U 3, wat gaan we in u 3 allemaal doen? Nou, over een tweetal platen gaan we natuurlijk onze blokje Pit Report doen. En allereerst natuurlijk een korte terugblik op de kwalificatie eh, die eh, vanmiddag verreden is op het circuit van Abu Dhabi. Eh, waar Max een zesde plek veroverde, om het zo maar eens te zeggen. En voor hem staat nog Ricciardo. Maar dat heeft alles te maken met een verschillende strategie... hebben wij het vorige uur vernomen van onze collega Willem van Densen. Daarover over een tweetal platen meer. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Hadden we vorige week nog Pluis? Ja. Nou, Pluis heeft een thuis. Dat, is mooi. Dat ruimt ook nog. Dus deze week hebben we een eh, Duitse staander van twee jaar. Dat is nog een jonkie. En eh, die luistert naar de naam Glen. En als je op de website naar eh, Glen zoekt en je ziet die foto, dan ben je gelijk verkocht. Dus om half vijf het dieren van de week Glen. Gedicht van de week hou ik nog even eh, onder de hoed, om het zo maar te zeggen. Want die moeten we nog even uitkiezen, want Rob moet uit een viertal gedichten... de beste kiezen voor deze, het gedicht van de week. En wellicht nog een ander stukje sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om het derde uur te blijven luisteren... en, oh nee, kijken kan niet Luisteren naar uh, Zandvoort op zaterdag. Het programma van uw enige echte lokale zender ZFM. Dankjewel Albert-Jan. En het luisteren kan je ook doen via de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben... download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort... en je blijft ook meteen op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know, I used to be in one deep. Now I'm free. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One Coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girl girls on me. F1 type Ferrari, six kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, yeah, yeah, yeah, yeah. when you hit the ground. You know that since the day I met you, yeah, you swept me off my feet. You know that I don't need no money when you love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key. Girl, now it's just you and me, and you don't care about where I've been. You know, I used to be in one deep. Now I'm not free. People want me for one thing. That's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. On Coke and Bacardi. Sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari. Six kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me. Baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. That down, girl. But when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Look when you hit gon' strip it down for a thug, yeah. Strip it down. Word around town, she got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know. If you bought the seal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything you know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. En met een mooie radioterm mag je dit een uh, recurrent noemen. dat is een plaatje van ongeveer een jaar geleden. Nou, het klopt ook. Uit 2017, deze van Lion Pain. En Strip That Down. We hebben zin in eh, de kerst, maar eerst gaan we natuurlijk eh, Sinterklaas vieren met z'n allen. Dat op 5 december. En na 5 december dan klinken we in één keer heel erg kersterig bij ZFM. Ja, dan gaan die eh, ballen weer eh, komen. Wordt een gezellig feestje. Ook dit jaar en uiteraard ook in het eh, centrum van Zandvoort. Harry Oliebol staat er al met zijn kraam. Nou, missen we alleen nog de ijsbaan. Nou, goed nieuws. Die is er vanaf 15 december. We've had some fun. Yes, we've had our ups. never stay Eh, jammer dat je op dit moment niet mee kan kijken in eh, de studio van ZFM aan de Tolweg, Tina. Maar dan zie je dat Albert-Jan en ik lekker aan het meezingen zijn met deze gauwouwen. Joey Louis en de nieuws hoor je en Stuck With You. CFM, Race Radio, Pit Report. Hadden we in het eh, vorige uur uiteraard al het nieuws over de kwalificatie van vandaag... Formule 1 en eh, Willem van Dezen met het eh, nieuws over de bandenkeuze. Nou, daarover heb jij vast en zeker ook nog wel eh, nieuws. albert Allereerst even een korte terugblik naar de kwalificatie... die vanmiddag om twee uur Nederlandse tijd werd verreden. Lewis Hamilton start morgen bij de grote prijs van Abu Dhabi... voor de 83ste keer vanaf pole position. De Brit, die al zeker is van de wereldtitel... bleef in de kwalificatie van de laatste GP van het seizoen... zijn stalgenoot Valerie Bottas met 0,162 seconden voor. Max Verstappen werd zesde. Verstappen zette in de eerste sessie de achtste tijd neer. In de tweede sessie stond hij vlak voor tijd nog twaalfde... en waarvan dan alleen maar de top 10 doorgingen. Maar reed hij op een eh, hypersoft banden en dat is even belangrijk om te onthouden, nog een tweede tijd. In de laatste sessie stond er geen maat op de Mercedes. Verstappen kwam niet verder dan een zesde tijd... en verspeelde zijn laatste kans om als jongste coureur ooit op pole position te eh, eh, starten. Dus dat record krijgt hij in ieder geval niet. Kijken we nog even naar de startopstelling dan eh, in het algemeen. Op de 1 eh, en 2 vinden we Mercedes terug. Eh, Paul Hamilton gevolgd door teamgenoot Bottas. Op 3 en 4 zien we Ferrari. Met op een derde plek Vettel en op een vierde plek Raikkonen. En dan natuurlijk de Red Bulls van Ricciardo op een vijfde plek... en Verstappen op een zesde plek. Nummers 1 tot en met 5, en dat wist onze collega van Densen goed uit te leggen... die starten morgen allemaal op ultra. Want de, de banden die je in de tweede sessie gebruikt... Die zijn eh, doorslaggevend voor waar je op moet starten de race. Nou eh, heeft Max in die tweede eh, kwalificatie een tweede tijd gereden op Hypersoft-banden. En daardoor kon hij, moet hij dus morgen starten op uh, Hypersoft-banden... en de 1 tot en met 5 op dus, Ultrasofts. Dat betekent dat in, als Verstappen een goede start maakt... hij met die Hypersoft-banden sneller is dan de rest nadeel daartegenover is wel dat hij wellicht eerder moet pitten om zijn banden te wisselen. Maar ja, we kennen allemaal Max. Max weet zijn banden te sparen. Dus hij staat op een andere strategie als eh, eh, zijn teamgenoot Ricciardo. Dus er belooft nog een spannende race te worden morgen. 10 over 2 is de start en live te volgen op de diverse speciale sportkanalen. Dat gaat inderdaad spannend worden. En als Max nou een beetje reëel is... dan gaat hij toch proberen om die de Bottas... en wie weet Kimi Raikkonen nog eh, een plekje te laten zakken... op de stand voor de wereldkampioenschappen 2018. Dan staat natuurlijk mooier op zijn cv als hij zegt van ik ben derde geworden... als dat hij genoegen zou moeten nemen met een vijfde plek. Krijg je dan ook een eh, beker nog trouwens? 1, nou, 2 en 3 of niet? Je, je, krijgt niet van een groot feest in Monaco... waar de, heren worden uitgenodigd. Oké. Maar goed, daar woont hij toch al. Dus dat, maar goed, het zou sportieve, sportieve, sportief gezien... zou hem dat sieren als hij toch ging voor een hogere klassering... Eh, in de stand van de WK. Die natuurlijk gewonnen is door Hamilton. Morgen spannend in ieder geval. Goed, even wat anders. In de aanloop eh, naar de eh, Formule 1 in Abu Dhabi... was er natuurlijk eh, niet alleen een riderspersconferentie... Uh, maar ook alle teambazen werden achter de tafel uitgenodigd. En er was toch een leuk incidentje, want Toto Wolff van Mercedes... werd tijdens een verhaal over Esteban Ocon... die volgend jaar dus proeftestrijder wordt bij Mercedes... onderbroken door Christian Horner, teambaas van Red Bull. En die interruptie kon natuurlijk de Mercedes-baas absoluut niet waarderen. Ocon wordt nou, zoals gezegd, de nieuwe testcoureur van Mercedes. Wolf vertelde tijdens een persconferentie wat het plan is met de 22-jarige Fransman. Hij zal heel dicht op het team zitten. Hij is onze reservecoureur en ook zal hij veel tijd in de simulator doorbrengen. Hij is klaar voor een plek in de Formule 1 in 2020. Vervolgens greep, greep Christian Horner van Red Bull zijn kans. Als je hem dan ook leert wat de vlaggen betekenen, dat zou helpen... zei een gniffelende Brit van Red Bull. Maar goed, zoals gezegd, Toto Wolf kon die opmerking niet waarderen. Toch niet? Nee. De trip naar eh, Abu Dhabi zit er voor Max Verstappen na de laatste Grand Prix morgen eh, niet op. Want aanstaande dinsdag wacht voor de Nederlander nog een testsessie op het Yas Marina circuit. De banden van leverancier Pirelli voor het volgende seizoen zullen dan worden getest. Verstappen heeft daarna nog een paar verplichtingen... Eh, waarna het echt vakantie is voor de Red Bull-coureur. Teams hebben tijdens de testdagen dinsdag en woensdag ook de kans... om een eventuele coureur voor het eerst, in de, eerst te laten rijden in een bolide van het desbetreffende team. Weliswaar in de auto van 2018. Eerder werd al bekend dat Red, Bull, eh, Red Bulls Verstappens huidige teamgenoot Daniel Ricciardo... Eh, een nee heeft verkocht omdat hij eventueel bij Renault te testen volgende week. Pierre Gasly, de nieuwe teammaat van Verstappen, krijgt die kans wel. En tot slot, eh, afgelopen week werd bekend dat Robert Kubica... overeenstemming heeft bereikt met Williams... voor de resterende, resterende zitje. Zo heeft motorsport.com vernomen. De Pol keert in 2019 terug op de Formule 1-grid... en de officiële aankondiging zal naar alle waarschijnlijkheid... op korte termijn in Abu Dhabi plaatsvinden. Afgelopen jaar was Kubica al eh, bij het team betrokken als test- en reservecoureur. Hij benutte zijn tijd goed om in Polen extra sponsors te vinden. Waar gaat het dan weer uiteindelijk om? Geld. Eh, om extra sponsors te vinden in 2019... om alsnog door te kunnen stoten naar een racezitje. Dat plan lijkt geslaagd. De verwachting is dat Williams in een persconferentie... inderdaad afgelopen donderdag de aanstelling van Kubica ook officieel heeft bevestigd. De ervaren coureur eh, had dan ook een aanbod van Ferrari op zak... om aan de slag te gaan als simulatorrijder. Maar verkiest een Formule 1 rentree boven een dienstverband bij Scudera uit Marinello. Nou, eh, ik ben erg benieuwd eh, hoe het hem eh, vergaat, Kubica... na die zware crash en die vele jaren dat hij afwezig is 33 is hij nu. 33 is hij nu. Maar ja, hij heeft genoeg geld mee, dus je koopt gewoon een stoeltje. Zo is het nou. <laughs> Daar sluit de volgende plaat op aan trouwens. What People Do For Money. Inderdaad een lekkere disco-klassieker uit de jaren 80. Divine Sounds. crazy, crazy. why. Dus juist bij ZTV met eh, Pip Report eh, nieuws. En daarin ook nieuws over Robert Kubica... die eh, weer een acht jaar terugkeert in de Formule 1. Van 33 jaar oud, die keert weer terug in een racestoeltje. En dat allemaal dankzij een grote sponsor uit Polen. It's all about the money, zullen we maar zeggen. What people do for money. Uiteraard sloot deze plaat daar perfect op aan. Je hoorde de single van The Divine Sounds. En hier is Rita Ora en Your Song... En zo dadelijk het dier van de week. I woke up with a fear this morning. But I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning. You're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up. I only wanna sing your song, cause your song's got me feeling like I don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. I don't wanna sing mad songs anymore. Only wanna sing your song, cause your song's got me feeling like I'm. En dan krijg een beetje tussen en vloed, hè? love songs vroeger deden we dat eh, bij ZFM eh, tussen 10 en 12 uur. Is er nu dan eh, onze collega Charles Duiven nog steeds de woensdag. Love tijdens tussen app en vloed. Je Your Song, de single van Rita Ora. Het is tijd voor een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Glenn. En Glenn stelt zichzelf even aan u voor. Ik ben een Duitse staande van net twee jaar. Omdat ik met meerdere honden in mijn vorige huis woonde kreeg ik hier niet de activiteit die ik als jachthond echt nodig heb. Na volwassen mensen ben ik heel vriendelijk en wil alles voor ze doen. Kinderen zijn best een beetje spannend en vanaf eh, ongeveer 12 jaar zijn ze best leuk. In mijn vorige huis was ik buiten niet zo vriendelijk naar andere honden. Hier op het asiel laat ik zien dat ik met de juiste begeleiding best vrienden kan maken. Mijn nieuwe baas moet er wel rekening mee houden eh, en dat dat niet met iedere hond zo zal gaan. Katten ben ik in mijn vorige huis gewend of dit in mijn nieuwe huis weer kan, is afhankelijk van die kat. Heel veel heb ik al geleerd, ben netjes, zinnelijk en ken alle basiscommando's. Het alleen thuis zijn moet in mijn nieuwe thuis langzaam worden opgebouwd. Ik ben eh, laatst een paar weken bij mensen in huis geweest... waar ik het prima naar mijn zin had. Helaas hadden zij onderschat hoeveel energie ik heb... en dus heel veel beweging en, eh, en een uitdagingen nodig heb. Het lag echt niet eh, aan mij, vertelden ze aan hun verzorgers. Mijn nieuwe baasje moet dus ervaring hebben met jachthonden... of zich willen verdiepen in het ras. Graag zou ik aan het werk gaan met mijn baas, zoals een cursus of training. Wie geeft mij het actieve leven wat ik zo verdien? De, dat is Glen En waar verblijft Glen? Glen verblijft momenteel in het dierenthuis Ke Kennemerland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Glen verdient een thuis. Is het telefoonnummer veranderd? Ja, klopt. Ja, heel goed. Ik zat ook Geen 023 57 13888 088 811-3420. Dus bel nu naar het uh, Kennen we Dieren Thuis voor het dier van de week. Deze week Glen in de aanbieding hier eh, bij eh, CFM. Maar er zitten nog veel meer andere leuke dieren wachten op een nieuw baasje. Kees om straat nummer 5, daar kan je uiteraard ook eh, door de week eh, langs gaan. En kijken of er voor jou een leuk dier bij zit. Zo dadelijk om kwart voor vijf gaan we hem doen, het gedicht van de dag. En het is het gedicht geworden, daar gaat ze. Maar eerst nog even wat muziek, wat dacht van deze? Hier is We Are The Worlds. There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we a helping Plaatje geschreven door eh, Michael Jackson en Lionel Richie. En eh, geproduceerd door niemand eh, minder dan Quincy Jones. Nou, zo komen we alvast een klein beetje in de stemming voor het gedicht van de dag. straks, daar gaat ze. Maar eerst hebben we nog veel meer ander nieuws voor je, waaronder dit sportbericht. Nou, allereerst gaan we even terug naar afgelopen nacht. Want toen was er een... Eh, Ik wil niet weten wat je afgelopen <laughs> nacht allemaal gedaan hebt. Nou, dat hoeft ook niet. Oh, oké. Maar toen werd er gegolfd in Amerika om slechts 9 miljoen dollar. Zo. Een tweekamp tussen uh, golfer Phil Mickelson en eh, niemand minder dan Tiger Woods. Golfer Phil Mickelson mag 9 miljoen dollar op zijn bankrekening bijschrijven. Hij versloeg afgelopen nacht in Las Vegas zijn grootste concurrent... Tiger Woods in zogenaamd The Match. De 48-jarige Mickelson won na 22 holes... nadat de reguliere 18 holes op de Shadow Creek Golf Course tijdens het showduel geen winnaar opleverden. De vijfvoudig major-winnaar was al een paar keer dicht bij de overwinning... maar sloeg op de vierde extra hole toen de schemer al was ingevallen alsnog toe. Woods, 42, en Mickelson waren jarenlang elkaars grootste concurrenten... die nauwelijks een woord wisselden. Maar die uh, eh, anomositeit is geleidelijk aan veranderd in een vriendschap. Woods, goed voor 14 major zegers, zegers en Lefty... oefenen tegenwoordig vaak samen. En nu, ter uw geruststelling... het volledige prijzengeld gaat naar een goed doel. Zo spraken Mickelson en Woods al van tevoren af. 9 miljoen dollar. Wow, jij golft toch eh, ook nog steeds, of niet? Jazeker, ja, zeker, Nee, gewoon mee eh, doorgaan, albert Gewoon doorgaan. Ja, gewoon doorgaan. 9 miljoen, maar dan eh, voor het goede doel natuurlijk. Ja, dan zou ik wel een partijtje tegen ene Martin willen spelen. Tegen ene Martin? <laughs> ja, ah, Oké, <laughs> dus ik ben heel benieuwd. hoe Die, ook, ook om 9 miljoen, of niet? Nou, ja, nou dat is wel <laughs> veel centjes, hè? Heel veel. we verzinnen wel wat. Heel goed. Oké, goed idee. Nou, tot zover dit golfbericht zo vlak voor het gedicht van de dag. Ja, en dan vonden we in de Guilty Pleasure lijst vonden we deze. Billy Paul en Me and Mrs. Jones. Mrs. Jones. know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands claims while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing.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 Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Mrs. Jones. Collega Albert zegt het heel erg goed. Wat werd er vroeger mooie muziek gemaakt. En ook een eh, voorbeeld daarvan is eh, deze Guilty Pleasure van eh, Billy Paul. Ja, was even de naam kwijt. En Me en Mrs. Jones. Het is bijna kwart voor vijf. Een bijna donker Zandvoort. En we zijn er klaar voor het gedicht van de dag. Vandaag is het geworden Daar gaat ze. Daar. Daar gaat ze. Zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Zoveel gratie heb ik nooit gezien. Soms, soms praat ze, terwijl ze slapend met mijn kussen speelt. Ik later, zolang ze maar met mij mijn lakens deelt. En zelfs, zelfs de hoeders van der wet kijken minzaam als ze fout parkeert. En zelfs, zelfs de flikken hebben pret als ze sensueel voorbij marcheert. Ongegeneerd. Ik weet wel dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft. Ik weet wel dat ze met anderen haar tijd verdrijft. Ze heeft soms, soms geheimen waar ik liever niets van weet. Zij, zij zweeft soms en droomt, droomt dat ze soms ook mij vergeet. En zelfs, zelfs de hoeders van de kerk kijken minzaam op haar schoonheid neer. De bisschop zegt, dit is Gods werk. Buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een keer. Dank u, meneer. En zelfs, zelfs de hoeders van dit land zouden liever in mijn schoenen staan. Ja, zelfs de premier denkt naar haar hand. En biedt, en biedt mij zijn portefeuille aan. Maar ik, ik denk er niet aan. Weer een eh, mooi moment op de zaterdagmiddag bij ZFM. Zo rond kwart voor vijf hoor je hem elke zaterdag. Het gedicht van de dag. En vandaag was het weer een hele mooie. Daar gaat ze. En eh, inderdaad vasthouden, hè, die vrouw eh, Albert-Jan. Vasthouden, hè? Vasthouden, ja. Hier is uh, Clouseau. En hé, hey, heel toevallig, daar gaat ze. Daar gaat ze. En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Daar zijn grijze hoofd en dankt de Kings, uh, eh, jawel. Eh, nou, we gaan eh, nog even wat plaatjes draaien tot aan vijf uur. down as cold as ice. Shadows of a man. face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. dat ik die microfoon eh, van Albert-Jan een beetje dicht hou. <laughs> je bent lekker aan bij zingen, toch? Ja, dat is goed. Ja, dus- Jij staat precies op de goede plek achter de knoppen met alle nummers voor je. Dit zijn hele goede platen. Maar je bent lekker bezig. <laughs> Barry Manilow was dat. En Mandy, nou, ik heb er eh, nog eentje gevonden hoor. Ja, zo gaan we nog wel even door. Tot aan uh, vijf uur. Hier is Pak maar mijn hand. zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel, vliegt het toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, er gaat er altijd eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het een kan niet zonder het verloren en je voelt je niet zo fijn. Weet dan dat je extra goed moet zaaien, wil de oogst wat beter zijn. Maar je vindt de hulp zo overbodig, want je weet het zelf zo goed. Toch heb je je naaste mensen nodig, die vertellen hoe het moet. Want het een kan niet zonder het ander, dus pak maar mijn hart. Stel niet te veel de muziek op de zaterdagmiddag bij ZFM. Jorden, Nick en Simon en pak maar mijn hand. Het zit er alweer op. Gaat zo snel? Gaat zo snel, ja. Het is eh, bijna drie minuten voor vijf uur. Dus, nou ja, morgen de middag, tien, eh, één uur begint de uitzending. En om eh, tien over twee is de start van de Formule 1 van Abu Dhabi. En we de gaan op, van dit seizoen. Ja, Hypersofts gaan we vertrekken. Hypersofts, ik ben erg benieuwd. En Ricciardo zit, staat links voor hem, dus dat wordt nog eventjes spannend bij bocht 1. Ja, de eerste vijf dus op de ultra's, de ja. hardere band. En dan ze stap op de snellere Hypersofts. Dus kan, een, kan een hele mooie race worden, maar als ze maar veilig door de eerste bocht heen komen. Zo is het, ja. Ik eh, weet dat er al een paar weddenschappen lopen van wie wie eh, eruit keek. ja, klopt. Ja, dat is waar. Dat was ik alweer bijna vergeten. Ja, ja, ja. Nee, dat gaat lekker. Ja. Dus morgen dus eh, Max Verstappen. Zometeen Entertainment for You. De laatste keer voorlopig non-stop tussen 5 en 7. En tussen 7 en 9 de Euro Breakdown weer gepresenteerd. En volgende week dan is Entertainment for You presentator Fred Heij er weer. Ja, en dan hebben we weer eh, achter elkaar Zandvoort op zaterdag... Entertainment for You live eh, en dan de eh, Euro Breakdown live... Dus meer live op uw enige echte lokale zender ZFM. Wij zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.